Het is verlaten, je ziet niemand op de straat. Sluit ik mijn ogen, denk ik dat je straks weer voor me staat. Maar dat kan ik wel vergeten, nee ik zal je nooit meer zien. Ik probeer er met je leven, ja echt waar. Sinds jij weg bent, is het koud gloeien, mij verwarmen doet hij niet. Blijf maar wachten, maar je komt niet, daarvan heb ik veel verdriet. Ja, ik weet, ik moet ermee leven, daarom kom ik er niet meer aan. Ik zal mijn best doen, het is niet makkelijk, werkelijk waar. Sinds jij weg bent, is het koud. quiero